Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Rond de Oost-Oekraïnse stad Mariupol is weer gevochten, ondanks het bestand dat vrijdag werd gesloten. Er is enige tijd zwaar geweervuur geweest en er zijn raketinslagen gehoord in buitenwijken. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Oekraïense troepen en pro-Russische rebellen beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren, dat sinds vrijdagmiddag officieel van kracht is in het oosten van het land. In opiniepeiling over onafhankelijkheid van Schotland gaan de voorstanders voor het eerst aan kop. Volgens de Sunday Times is 51% van de Schotten nu voor en 49% tegen. Drie weken geleden stonden de voorstanders nog ver achter. Hun opmars maakt de politiek erg nerveus en er wordt al gespeculeerd op een vertrek van de Britse regering. Ook staat het Britse pond onder druk. Eigenlijk had tot dusver niemand serieus rekening gehouden met een Schotse uittreding. Het onafhankelijkheidsreferendum is over elf dagen. De burgemeester van Nune doet aangifte tegen een gemeenteraadslid vanwege het lekken van een geheim onderzoeksrapport naar de pers. Het is een raadslid van een lokale partij. Hij zou hebben toegegeven dat hij het rapport over fraude bij grondaankopen heeft doorgespeeld aan het Eindhovens Dagblad. De andere partijen in de raad hebben het lekken door het raadslid scherp veroordeeld. De US Open krijgt een verrassende finale. De Kroatische tennisser Marin Cilic neemt het vanavond in New York op tegen de Japanner Nishikori. Cilic versloeg de als eerste geplaatste Roger Federer in drie sets. De Japanner stunte tegen de als eerste geplaatste Novak Djokovic. Hij won in vier sets. Dan nog het weer. Eerst kans op mist of nevel. De dag begint grijs met plaatselijk een bui. In de loop van de dag breekt vanuit het noorden en het westen geregeld de zon door.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 That long and lonesome old freight train. I passed him on the run on the way to Binghamton, Allentown, and Philadelphia. on the way to Spencerport. Came home beside that old freight train, that long and lonesome old freight train. nothing but an old freight train. And he's rolling along like the rhythm to this song. That long and lonesome old freight train. That long and lonesome old freight train. That long and lonesome old freight train. deze aflevering van Crossroads en ik begin eigenzinnig vandaag. Ik laat de nieuwe singles even voor wat ze zijn. Er komt zoveel schitterend materiaal uit op de kleine labeltjes. Bovendien weten de vaste luisteraars inmiddels wel dat ik de huidige country charts meer pop dan country vind. Songs over treinen komen veelvuldig voor in de country en ik heb er een drietal geselecteerd. Jim Hurst bezong de Long and Lonesome Old Freight Train. Holly Williams is de gast met de Railroads. En tot slot horen we Chris Smither met Train Home. Veel luisterplezier. Don't ever make a judgment if you ain't been shown. Oh, the wheels they spin, they're faster than a speeding aeroplane on a sunny day, and I can't een mail naar info at crossroadsmusic.nl real is genuine. Sinds enkele weken ligt het nieuwe album Influence Volume 2, The Man I Am, van Randy Travis in de winkel. Randy geeft een eerbetoon aan songs en artiesten die van invloed zijn geweest op zijn carrière. Ik had heel veel plezier om Influence Volume 1 te maken, maar er waren nog zoveel songs en artiesten van leer waarvan ik geleerd heb en die ik een eerbetoon wil brengen. Ik had geen andere keus dan een Volume 2 op te nemen, aldus Randy. Don't Worry About Me is een eerbetoon aan Marty Robbins. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Don't worry about me. It's all over now. Though I may be blue. I'll manage somehow. Love can't be explained, it can't be controlled. One day it's warm, next day it's cold. Don't pity me. I'm feeling blue. Don't be ashamed. It might have been you. Oh, oh, oh, oh, oh love, oh. kiss me one time and go, oh, love, I'll understand. Don't worry sweet, sweet, sweet love. I want you to be as happy as I am when you love me. I'll never forget you, your sweet memory. It's all over now. Don't worry about me. When one heart tears, one heart, one heart goodbye. One heart is free, and one heart will cry. It's alright. Don't worry about me. Scott Brennan heeft een diepgewortelde affiniteit met bluegrass-muziek, die teruggaat naar zijn jeugdjaren. Zijn vader had toen een bluegrass band en met zijn album Your Old Standby doelt hij op de tientallen nummers die hij nog kent uit vroegere jaren. I Still Miss Someone is één van de songs. echte country horen, luister dan naar Ricky Keks, zegt hij zelf. Let wel, ik bedoel niet dat het zo is, maar dat het eigenlijk zo zou moeten zijn. Althans, dat is waar ik naar streef. Het is een uitspraak die typerend is voor Skeks. Een man met een rotsvast zelfvertrouwen, dat echter verschoond is van zelfgenoegzaamheid. Niet in de laatste plaats dankzij zijn grenzeloze liefde voor de muziek. Toen collega Bouke van Vliet met het idee kwam om hem te kiezen als act van de maand, kon ik niet weigeren. Een Ricky Keks favoriet van mij is You Make Me Feel Like a Man.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 Zij het dat ze in 2006 nog wel het album It's About Time heeft opgenomen. Cowgirl Angel is terug te vinden op dat album. Met Bye Bye Love gaan we wel heel ver terug in de tijd. In 1957 scoorden de Everly Brothers een gigant van een hit met deze song. Ze stonden na zeven weken mee op de eerste plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. my baby with someone new. She sure looks happy. I sure am above Honky Tonking Son of a Gun, The White Iron Band. In dit eerste uur een blokje van drie songs uit eigen land. In dit blokje is Major Dundee vaak te gast. Niet zo vreemd als je weet dat Dick van Altena prachtige songs heeft geschreven. Adieu Cherie is zo'n song. Voor een stukje onvervalste rockabilly gaan we naar Miss Marianne en de Ragtime Wranglers met Knock Knock Rattle. Tot slot de nieuwe single Different Just The Same van Mark Blomsteel. Als voorbode van zijn album Crank It. Adieu Cherie, hello honey. Au revoir, come on in. One is a lady and a charmer. One is a lover and a friend. One's unique and quite a lady. Sips the wine and says, Missy. One is a beer drinking mama. Sherry. Hello, honey. Au revoir, come on in. Crossroads. Daan. Met zijn Honky Tonk Roadshow schuimt Bob Manning als een 20 jaar stad en land af om zijn bijdrage te leveren aan het in stand houden van een belangrijk deel van Amerika's cultureel erfgoed. Voorop staat de passie voor de traditionele countrymuziek. En in het geval van Manning betekent dit een bevlogen combinatie van de jaren 50, Bakersfield Sound met de zijdezachte swing en shuffle uit Zuid-Texas. Geen zwakke momenten zijn er te vinden op One Night Only, het album met daarop Cheatin' Side of Life is te beluisteren als een ode aan het duetgenre en aan de muziek van muzikanten als Buck Owens en Merle Haggard. Missie meer dan geslaagd en ook Kimberly Murray is te horen in deze song. terug te vinden op het album van de maand Influence Volume 2. The Man I Am is I'm Moving On van Hank Snow. We horen Randy Travis. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. That big eight wheeler rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on. I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, now I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you, and I'm moving on. I'll hear my song. You had the love on me, so I'll set you free, now I'm moving on. Please listen to me, cause I got a pretty mama in Tennessee. Keep moving on, keep rolling on. Shovel the coal, let this rattle roll, and keep moving on. Mr. Engineer, take the throttle in hand. This rattler's the fastest in the southern land. Keep moving me on, keep rolling on. You're gonna ease my mind, put me there on time, keep rolling on. baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So it's all over now, I'm moving on. You switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line. I'm moving on. You done your dad's wrong. I warned you twice, now you can settle the price, cause I'm moving on. Ah, someday, baby, when you're at your play, you're gonna want daddy, but your daddy will say, keep moving on. You stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. Smoke and Mirrors is een uit twee cd's bestaand nieuw album van country-legende en virtuoos singer-songwriter Bob Cheevers uit Austin, Texas. Zijn werk doet mij denken aan die andere grote componist en zanger Chip Taylor, maar in de ballads ook een beetje aan Willie Nelson. Smoke and Mirrors is een heel sterke verzameling van mooie en in diverse stijlen gebrachte songs, die allemaal ontsproten zijn uit de pen en de geest van Bob Cheevers. Een man die al sinds bijna 50 jaar professioneel actief is. Een van de songs is Promised Land. I made myself a promise as a young man stones in the road left deep impressions on both my soul and my boot heels. I paid way too much attention to making sure my life went like I planned. I became a vagabond on the road between the promise and the promised land. Till I met someone like me out on that highway. Suitcases full of hopes and dreams started out with so much passion. Hearts on fire, splitting at the seams. Soon as old imperfection found us, little things like trust got out of hand. We were not expecting such a rocky road connecting the promise and the promised land. We nearly wound up being stranded. That's when true love took a stand. And in the final hour, we were delivered by the power of the promise and the promised land. And in the final hour, we were delivered by the power of the promise and the promised land. Anytime Anywhere van Matt Pletcher is een mooie song om dit eerste uur mee af te sluiten.